Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De EU gaat de smaakstof die een rooksmaak aan je nootjes of rookworst geeft, verbieden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er gevaarlijke stoffen in zitten. Deze voedselexpert van het voedingscentrum legt uit wat er precies mis is met de smaakstof. Wat ze gezien hebben is dat er een aantal stoffen in zitten die ja, genotoxisch kunnen zijn. Dat wil zeggen dat het schade kan geven aan je DNA. Als, eh, als de structuur van DNA, dat kan je lichaam zelf herstellen. Maar als dat niet gebeurt en je krijgt bijvoorbeeld in grote hoeveelheden langere tijd binnen... dan eh, kan het kankerverwekkend zijn. Dus dat is wel eh, natuurlijk een heel nadelig effect. En je wilt geen eh, ja, stoffen toevoegen aan het eten die mogelijk kankerverwekkend kunnen zijn. Het kan nog wel even duren voordat het verbod ingaat. De fabrikanten krijgen 1 à 2 jaar de tijd om op zoek te gaan naar een alternatief. Meer mensen in de wereld hebben honger. Volgens de Verenigde Naties hadden 282 miljoen mensen vorig jaar te maken met voedselonzekerheid. More than 281 million people in 59 countries and territories uh, faced levels of acute food insecurity. Sinds 2016 is het aantal mensen dat honger lijdt verdubbeld. In landen zoals Jemen en Syrië is al jaren sprake van een voedselcrisis. Maar de VN ziet de situatie in Gaza nu ook als zeer ernstig. Nederland heeft er opeens een top alpine skier bij. De Oostenrijkse skilegende Marcel Hirscher maakt zijn comeback. Doet hij niet voor eigen land, maar voor Nederland. Toen hij in 2019 stopte, was hij een van de beste van de wereld. En ondanks dat zijn latten een paar jaar in de kast hebben gestaan... denken ze bij de Nederlandse skivereniging dat hij het nog niet verleerd is. Wat wij horen ook eh, van, eh, van zijn omgeving is dat hij nog steeds fit is. Nog steeds echt erg, erg begaan is met, eh, met alpine skiën. En het is natuurlijk zo, als je zo goed bent geweest... dan is je motorisch geheugen is natuurlijk niet verloren wat daar ooit getraind is. Hirscher kan voor Nederland uitkomen omdat hij een Nederlandse moeder heeft.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 every time you smile You can make a six-pack on the carpet Tastes like a million de vaste luisteraars weten het inmiddels al. Ik heb een zwak voor de muziek van Blake Shelton. Maar deze keer was ik het niet hoor. Nee, Joop heeft hem klaargezet. Je hoorde Minimum Wage. Wat een lekker nummer is dat toch. Eh, je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show. Met daarin nog uiteraard de Nashville Spiegelplaat. Ik heb nog twee nummers van het Spotlight album eh, voor je klaarstaan. En nog verder hele andere fijne muziek. En wat dacht je van de digitale brievenbus? Gaan we nu weer naartoe. Naar muziek uit Australië. Het is een single van Jessie J. En ze maakt een mix van folk, bluegrass, klassiek of moderne country. Ze gooit het allemaal bij elkaar en ze maakt er gewoon een hele leuke stijl van. Dit is haar nieuwste single en die heet Pretty Baby. Your arms are smoking not like a smile. this could sound a little crazy Maybe you and me, sweet like tea Oh boy, you're so damn pretty How can baby. Now you're my baby. Nashville Radio Show, robbing the vault of more golden classics. for me. is zo'n rustpuntje in de show. Je zou eigenlijk een candlelight nummer van moeten maken. Jim Reeves en Caroline Moon. Volgens mij heeft je ook deze in de playlist gezet, hè? Klopt hij ook? Ja, dat dacht ik al. Want het is een van Joop's favoriete zangers uit vroegere tijden. Jim Reeves en Caroline Moon. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat. In 1973 werd dit nummer voor het eerst opgenomen door Johnny Rodriguez. Maar toen werd het een popnummer. Dus komt het natuurlijk niet op onze playlist terecht. Het is wel door Lefty Frizzell en Whitty Shaver geschreven. En dit nummer kent heel veel versies. We hebben er twee voor je uitgekozen. De eerste komt uit 1983 en de tweede uit 2020. Eerst Mul Haggard en daarna Connie Smith. Twee keer That's the Way Love Goes. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I've been throwing horseshoes over my left shoulder. I've spent most all my life searching for that four-leaf clover. Yet you ran with me, chasing my rainbow I love you too. And that's the way love goes. That's the way love goes, babe. That's the music God made for all the world to sing. It's never old, it grows. Losing makes me sorry. You say, honey, now don't worry. Don't you know I love you too? And that's the way love goes. don't wear Van zijn gelijknamige album uit 2020 hoorde je Randy Travis en Fool's Love Affair. Ik heb nog een digitale brievenbus inzending voor je klaarstaan. De ene laatste van deze week. Daarvoor gaan we naar Australië voor eh, de nieuwste single van Gemma Beach. En zij is op zoek naar een beetje geluk met het klavertje via Voor Lief Clover. I've down, knocked to my knees, gave up on chasing my dreams Sometimes this life, it don't go to plan But I'm on my way to a second chance I built some walls that are so damn high There's a certain few that have made it inside I make my own luck, I fight my own fights That's who I'll be till the day doing things that Friday fishing trip with old man Jones's daughter. He don't know and won't be told the hook never hit the water. We spread mama's homemade quilt beneath the Georgia pine. For a backwoods boy and a country girl, it was homemade loving time. Rednecking all night long, rednecking dust till dawn love it, and I reckon there ain't nothing better than When it comes to love, we know our stuff, we've had our ups and downs. We may be from the country, but we know how to go to town. Redneckin' all night long, Redneckin' dust till dawn do we love it? Man, I reckon there ain't nothing better than rednecking, rednecking all night long, rednecking dust till dawn. Do we love it? Man, I reckon there ain't nothing better than rednecking. There ain't nothing better than rednecking. Lekker hoor. Daryl Singletary en Red En Joop, wat hebben we klaarstaan? Volgens mij hebben we onlangs eh, de, de luisteraars iets beloofd. Volgens ja, volgens mij. En ik heb hem opgezocht. Ja, serieus? Ja. Ja. Oh, heerlijk. Ik hoor het al. Koudri Wilma en Henk Bolink. Islands in the Stream. Nashville Radio Show. Taking you back to your happy place. When I met you, there was peace unknown.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 Say, hey, good looking, what you got cooking? good looking. What you got cooking? Joop zei het net al. De eerste country en western superstar. Of niet Joop? Absoluut. Zeker weten. 1951 Hank Williams senior. En hey good looking. Want er zijn nogal wat Hank Williams geweest. Volgens mij drie stuks. Maar dit was dus senior. En dit nummer is in 2001 zelfs nog in de Grammy Hall of Fame opgenomen. Hey good looking hoorde je. Ik heb nog geen digitale brievenbus in zend voor je klaarstaan. We gaan naar Amerika voor Texas County van de Western Express. Dit is hun nieuwste single, die heet You and Me and the Neon. I've been looking for love In naar 1983 voor een nummer van de Marshall Tucker Band. Het was I May Be Easy, But You Make It Hard. Wat een titel zeg. Eh, ik heb nog twee nummers van het Spotlight album voor je klaarstaan. En deze week is het Spotlight album The Alders and The Ashes. Het nieuwe album van de Hello Darlings uit Canada. Je gaat achter elkaar horen Lay Down Low en daarna Mama Knows. Dit is het Nashville Spotlight album. A space between the sand and the stone is late. dat waren de vier nummers van het Spotlight-album... Die Alders en die Ashes. Je hoorde in het, tweede in het eerste uur hoorde je twee nummers. En nu in het tweede uur natuurlijk ook nog twee nummers... van dit nieuwe album van de Hello Darlings. Ik heb nu voor je klaarstaan Jennifer Nettles. Dit is Stupid Girl. Stupid girl. How could you think that you could take those wings... and fly so close to you like to fall Jennifer net als een stupid girl maakt alweer bijna een eind aan de show. Ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan. Ik zeg alvast bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. En Joop, jij natuurlijk ook weer bedankt. tot volgende week. Je gaat straks luisteren naar de Chicks en Long Time Gone. En dit is Aaron Tippin met... interessant zeg.